ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bedrijven moeten nog veel meer doen om aantrekkelijk te zijn voor vrouwen, ouderen en mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Volgens adviseurs van de overheid wordt er nu te weinig rekening met ze gehouden. Veel regels zijn verouderd en werkplekken zijn vaak nog ontworpen voor volwassen mannen. Dat kan voor problemen zorgen, zegt mijn economiecollega Ruben. We spreken vaak over de woningnood in Nederland. Er zijn heel veel woningen nodig, dus er zijn ook heel veel bouwvakkers nodig. Volwassen bouwvakker, ja, die kent alle risico's op de werkplaats heel goed. Die heeft daar heel veel ervaring mee. Maar ja, als er opeens heel veel jonger personeel bij komt... Ja, dan kan de aanname dat iedereen wel weet dat je een helm moet opzetten... ja, dat kan wel eens dodelijk aflopen. Ook de overheid zou een rol moeten spelen. Bijvoorbeeld met strengere regels die duidelijker worden gecommuniceerd. Bij het uitdelen van noodhulp in Gaza zijn gisteren tientallen mensen gewond geraakt. Volgens de VN zijn het er 47. Ze zouden zijn geraakt toen het Israëlische leger begon te schieten. Gisteren werd er voor het eerst in lange tijd weer voedsel uitgedeeld. Dat werd gedaan door een nieuwe, omstreden hulporganisatie. Het werd een chaos, zegt deze expert. De bevolking van Gaza wordt tot drie maanden lang uitgehongerd. Mensen zijn ten einde raad. Eh, ze hebben niet alleen zichzelf te voeden, maar ook hun gezinnen, hun kinderen, hun vrouwen. Dus natuurlijk was er een massale toeloop op die, op die hulp die, die uitgedeeld werd. Het Israëlische leger opende daarop het vuur om mensen weg te jagen. Voor het eerst rijden er in Nederland meer dan een miljoen stekkerauto's rond. Het CBS heeft alle plug-in hybrides en volledig elektrische wagens bij elkaar opgeteld. Die laatste categorie is wel nog steeds klein. Iets meer dan 10% van het Nederlandse wagenpark is helemaal elektrisch. Basisschoolleraren worden beloond voor een extra dag werk. In de Telegraaf is te lezen dat de staatssecretaris 15 miljoen euro uittrekt... voor een proef die docenten beloont als ze een dag extra werken. Volgens de krant krijgen ze bijvoorbeeld een extra bonus... meer snipperdagen of geld voor kinderopvang. De proef moet helpen het lerarentekort terug te dringen je krijgt het weer nog. Het is een grijze ochtend met van tijd tot tijd buien. In Limburg is er kans op een klap onweer.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 welkom terug, luisteraars, bij het eh, tweede uur van de eh, Duifzaag de Week Door. Het hart van mijn gevoel zegt dat we rustig aan moeten beginnen in het tweede uur. Dat ga ik ook doen, met de kast. Pak de zakdoeken maar weer. De contouren in het land vervagen in de mist. Het schijmer wordt verdrongen de nacht wordt uitgewist in een doolhof van emoties. Is de tijd voorbij gegaan? Dan loop ik naar de kamer waar jouw spullen niet meer staan. Ik pak de eerste krant, ik blader er doorheen. En als ik koffie wil gaan zetten, zet ik te veel ombros. Mijn werk is blijven liggen, maar ik voel me uitgeteld. Het lichaam lam geslagen, als door de griep geveld. In de alledaagse dingen schuilt een groot verdriet. Ik moet opnieuw beginnen, maar zover ben ik supergevoelig. Het hart eh, van mijn gevoel, luisteraars. Nou, heeft u daar ook eens mee kennis kunnen maken met het hart van mijn gevoel. Siep van de Ploeg, eigenlijk een hele goede zanger. Ik ook de laatste tijd heel weinig meer van hem. Maar, maar dat gaat vast nog wel een keer goed komen. Want eh, ja, die stem is zomaar niet vertrokken natuurlijk, hè. still hear your sea winds blowing. I still see her dark eyes glowing. She was 21 when I left Galveston. Galveston, oh Galveston still hear your sea waves crashing While I watch the cannons flashing I clean my gun And dream of Galveston I still see her standing by the water to see? And is she waiting there for me on the beach where we used to run? Galveston, oh Galveston, I am so afraid of dying. Before I dry the tears she's crying before I watch your seabirds flying in the sun at Galveston, at Galveston. U luistert naar Duitsdag de week door op de woensdag bij eh, ZFM Zandvoort. Dit was eh, Glen Gamble met Galveston, luisteraars. Toen de Golden Earring, eh, nog Golden Earrings, met een, s, met een S op het eind was... zong Frans Krassenburg daarin mee. En die heeft het onder andere over That Day... Chelsea Krassenburg. Eh, destijds met de Golden Earrings. Met een S op het eind. Ja. Wat ik ook zo'n goede groep eh, altijd heb gevonden was uh, eh, Kajak. Drummer Max Werner is nog niet zo lang geleden overleden helaas. Maar de groep is natuurlijk verevigd op talloze geluidsdragers. Als vinyl, maar ook cd's. En dit was een heerlijk nummer. I want you to be mine. Ik wil dat jij van mij wordt. Hoor je dat nou? Ik wil dat jij van mij wordt. Kajak. Zwing nou al, hè? Lekker. Ik heb ze in Nijmegen gezien. Eh. bij de Vierdaagse raden ze toen op, waren nog eens tijden, luisteraars. Times Were When. Kennen die ook nog? Eh, dat was natuurlijk van onze vriend uit Volendam, hè? De Cats. Granddad sits vindt er waren nog eens tijden, luisteraar. Dat was hartstikke leuk, man. Dat was maar een mooie muziek. Hè. Daar kon je van glimlachen. Dat kon je ook met Pussycat trouwens. Smile. Pussycat. Kan je dat nog? Jawel. Ja, ze moest eventjes de steelgitaar moeten op, opladen, even aanzetten. Dat duurde even natuurlijk. Als je van poesies eh, houdt en je hield ook van eh, eh, katten. Hè? Dus poesies en katten. En je plakt de, de poesies en de katten aan elkaar. Dan, dan heb je vanzelf Pussycat natuurlijk. Ik, ik, ga de heks erbij halen. Ik ga de heks er nou even bij halen als u het goed vindt, luisteraars. Dat doe ik met de T-set. She likes sweets. Kruiden, met een kruiden betoverende kruiden met een She Likes Sweets. op vele verzoek, luisteraars, op vele verzoek gaan we nog een keer het banket meemaken met Toon Hermans. En allemaal die bal gehakt uit je zak. Leg neer die bal. Ik ben eens geweest bij zo'n groot banket. En er waren alle society-figuren waren daar aanwezig. Maar prachtig zeg. Oeh, marmeren zaal. En de hele society aanwezig. Moet je zien hoe ze elkaar groeten. Zo van, hi, society. Oh mensen, wat was het machtig zeg. Ja. En ik, ik was erbij zeg. Ik kan het voorstellen. Maar dat is moeilijk in die, in die kringen je te bewegen zeg. Oh, wat is dat moeilijk zeg. Ik heb me een beetje aangepast, maar eh, een, een, marmeren zaal, zeg, met allemaal kroonluchters. Er stond een hele lange tafel voor het banket. Dat heet zo banket, hè. Banket, vind ik mooi, mooi woord. Hij gaat naar het banket. Dat is heel anders als hij moet nog warm eten. Het is hetzelfde hoor, want het banket was ook warm eten. Want ik heb me gek zitten blazen, dat weet ik nog goed. Kun je je voorstellen wat daar binnenkwam? En daar liep ik tussen. Met niks. Ik wou eerst nog een papieren mus opzetten. En wie zat er het eerst aan tafel? Ja, ik stierf van de honger, denk ik, zit. Ja, het was fout wat ik deed. Je gaat niet gelijk aan tafel in die kringen. Want ik zat mooi voor schut thuis. zeg. In mijn dode eentje zat ik aan tafel. En ik had mijn servet om. En toen kon ik die knoop niet loskrijgen in mijn nek. Dat was een grote verblunder. Dat het was dwars tegen het protocol. Ik gooide het hele protocol omver. Ik mocht drie keer gooien, hè? Drie keer. Derde keer was raak. Maar het is fout. Bij, bij, bij zo'n ga je niet gelijk aan tafel. Dat heet trouwens ook niet aan tafel gaan, dat heet aanzitten is heel merkwaardig. De excellenties zitten aan, aan het banket. Dus twee keer aan. Aan, aan. excellenties zitten aan... aan het banket. Dus niet ze zitten aan het banket. Denk erom. Want ze mogen nergens aan zitten, hoor. Dat mag niet. Nee. Nee, nee. Mag niet. Want ik zag één minister die zat even ergens aan. En die werd gelijk op zijn vingers getikt. Want toen zei ik nog, dat kun je niet in zak steken. En toen wou hij het in zijn zak steken. Maar dat mag niet. Bij zo'n banket mag je niets in je zak steken. Want ik wou een bal gehakt in mijn zak steken. Lag, lag vlak voor me. Prachtige bal. Zelden zo'n mooie bal gehakt gezien. En ik heb veel ballen gehakt gezien van mijn leven hoor. dat was geen gewone bal. Dat was een galabal. En ik had hem haast in mijn zak. Toen komt zo'n livreier. En die zegt, leg neer die bal. Leg neer die bal. Ja, ik leg die bal neer scheidsrechter erbij, je weet hoe dat gaat. Hij fluit. Ik zeg, Vender ligt die bal toch? Die zegt, is dat diezelfde bal? Ik zeg, ja, wat dacht jij dan? Ik zeg, dacht je dat ik naar het banket was gekomen met een bal gehakt in mijn zak? Ja, mensen. Nou lach ik erom, hoor. Maar toen ik er zat, ik had het water in mijn handen staan, hoor. Het spuitwater dan wel. Want ja, gewoon water komt er niet aan te pas, hè. Ik heb het moeilijk gehad. Het is moeilijk om je in die kringen te bewegen. Ik heb mijn haast niet bewogen, dat mag je wel weten. Ja, het is allemaal zo'n pracht en praal. En je hebt een tafeldame, vergeet dat niet hoor. Bij zo'n banket krijg je een tafeldame. Die, die zijn speciaal voor, de, voor het banket, tafeldames. Ze zijn uitsluitend voor een tafel, hoor. Hou daar rekening mee. Denk niet, ik ga met haar op de canapé zitten, want daar is er niet bij. Dat zijn weer andere dames. Dat zijn de canapeuses. Maar je krijgt zo'n tafeldame, die krijg je aangewezen, hè? Je weet zelf niet welke. Er staat zo'n stok, hè? Zo'n aanwijsstok staat daar, hè? Kent die stokken wel met zo'n rubberdopje erop, hè? En dan wijzen ze zo'n tafeldame aan, hè? Maar ik had een mooie, zeg. Ik had een mooie tafeldame. De, de mijne was een douarière. Douarière. Ze zegt zeg maar doe tegen me, zeg. Mooie volle tafel daar. Dat is een grote vestibule, weet je wel. Er was meer dan een tafel, Dat Er was een uitschuiftafel, daar. Zeg, en, en dan heb ik nog een flater geslagen. Nou mens, als ik er nu nog aan denk, dan heb ik nog kippenvel, Moet je je voorstellen, ik zat een half uurtje aan tafel bij dat prachtige banket, zeg. En ik begon al een beetje vrijer te worden, hè. Ik had er al een paar op. Ja, toen zeg ik ineens, zeg... Voordat ik er erg in had, want het was eruit voordat ik het wist... zeg ik ineens... Uh, heren, geef de appelmoes eens door. Kun je je voorstellen? In die kringen geeft de appelmoes eens door. Ik had zo'n kop. En naast me zat er een die had ook zo'n kop. Maar die had hij al jaren. Eh. Maar kun je je voorstellen, mensen, bij zo'n banket... dat je de geeft de appelmoes eens door. Dat is helemaal fout. Dat is helemaal tegen het protocol. Je hoort te wachten tot de appelmoes voorbij gaat. Ja, en het mooiste is, ik zag de appelmoes voorbij gaan.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 Sebo, Sembo, Sebo. Dat vindt toch op de reis vindt dat ook, hè? Ze zeggen dat jij eenzaam bent. Hey Bo, ik heb je nauwelijks gekend. Je was nooit bang alleen te zijn, maar wat nu? vergeten waar ik ben. Oh, ik was zo blij dat jij er stond, want jij, jij geloofde dat ik alles kon. Je zei, je maakt het zonder mij naar de top Liever zat ik met jou aan de grond. Als ik van jou zie, dan is het nog met iets van acht Hey, oh, ik mis je meer dan ooit.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 Go on find a girl. Come on, come on dance all night. Despite the heat, it will be alright. baby, don't you know it's a lekkere muziek van eh, niemand minder dan onze eigen Joe Cocker. Oh, heerlijk hè. Fantastisch. Maar de Beach Boys, die waren ook eh, erg enthousiast als het gaat om lekkere muziek hoor. Luister maar. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you. The steel still compare. Down in Cocoa. Weer naar de klok van uh, eh, 11 uur, luisteraars. Ik moet er even uit voor nieuws en reclame. En dat doe ik met uh, de Elfjesdans op de Efteling. Nee hoor, dus uh, Bert Camford met die African Beat. Kent de Efteling wel, hè? Dan betaal je een paar tientjes en dan krijg je een paar elfjes, ja. African Beat van eh, niemand minder eh, dan Burt Camford. Eh, ja, dat, die melodie die is dus te horen als je de Efteling bezoekt en dan de elfjes. en als je gewoon lekker blijft hangen en ook in het derde uur afstemt op ZFM Zandvoort...